Drie uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De AOW-leeftijd kan zonder financiële problemen terug naar 65 jaar, zegt 50PLUS. De partij heeft het plan laten doorrekenen door de Tilburgse hoogleraar overheidsfinanciën Verbon. Die heeft al vaker gepleit voor het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65. Het kabinet is bang dat door de vergrijzing de AOW onbetaalbaar wordt... en verhoogde de leeftijd stapsgewijs naar 67. Verbon hanteert een andere rekenmethode. dan komt de overheid in 2060 geen 12 miljard euro tekort... zoals het CBP verwacht, maar is er juist 22 miljard over... Verlaging van de AOW-leeftijd staat in het verkiezingsprogramma van 50PLUS. De president van Azerbeidzjan, Aliyev, heeft zijn eigen vrouw benoemd tot vicepresident. functie werd vorig jaar in het leven geroepen na een referendum. Het is nog niet duidelijk welke taken de vrouw van Aliyev krijgt. Waarschijnlijk gaan ze toezicht houden op het kabinet. De A10 bij Amsterdam gaat op de schop. De snelweg bij de Zuidas wordt verbreed en gaat deels ondergronds. Daarnaast wordt het station Amsterdam-Zuid gemoderniseerd. Het hele project gaat ruim een miljard euro kosten. De bouwwerkzaamheden beginnen in 2018 en duren 10 jaar. De politie heeft op de A1 bij Deventer een man op een elektrische fiets van de weg gehaald. Hij zei dat hij op weg was naar Polen. Fietsen op de snelweg is verboden, zegt de politie. En verder kwamen de agenten er ook achter dat de fiets gestolen was. André van Duin presenteert ook het komend seizoen het televisieprogramma Heel Holland Bakt. Hij vervangt opnieuw Martine Bel, die nog herstelt van een hersenbloeding. Bel zegt dat het haar spijt dat ze nog niet terug kan keren. En ook Van Duin vindt het jammer. Hij hoopt dat ze door deze verlenging van haar herstel weer helemaal de oude zal worden. De nieuwe serie van Heel Holland Bakt wordt dit najaar uitgezonden. Het weer, droog en wat zon bij een graad of 10.